Water met het NOS-journaal. Bij een explosie in een NS-trein zijn vier mensen gewond geraakt. Toen de trein in de buurt van Limmen reed... explodeerde een elektriciteitskast die in een halletje van de trein stond. Eén passagier liep een hoofdwond op. Drie andere reizigers raakten onwel door de rook die vrijkwam. kwam. Nadat de trein tot stilstand was gekomen... konden de meer dan 600 passagiers niet zomaar uitstappen. Ze zijn na twee uur met evacuatietreinen naar Alkmaar gebracht. Hoe de elektriciteitskast kon ontploffen is niet duidelijk. Bij Israëlische aanvallen in Gaza-stad zijn zondag 47 mensen om het leven gekomen, meldt Al Jazeera. Verslaggevers ter plekke zeggen dat de stad is getroffen door aanvallen van Israëlische gevechtsvliegtuigen. Ook in andere delen van de Gazastrook zijn mensen gedood. Op een plek waar voedsel en andere hulpgoederen worden uitgedeeld... zouden vijf mensen zijn omgekomen toen Israëlische militairen het vuur openden. In de Waal bij Ochten is vermoedelijk een man verdronken. Rond drie uur in de middag werden de hulpdiensten gealarmeerd. Omstanders en vrienden van de man zagen hem nog een paar keer boven water komen voor hij verdween. Met een sonarboot wordt nog naar de man gezocht... maar de veiligheidsregio Gelderland gaat ervan uit dat de man is verdronken. Ruim een week geleden verdronk een man uit Fijnaard ook bij de Waal in Ochten... toen hij was gaan zwemmen. Bij het EK Atletiek voor landenteams is Nederland vierde geworden... achter Italië, Polen en Duitsland. In totaal won Nederland tijdens het landentoernooi in Spanje 8 van de 37 onderdelen. Op de slotdag was Savi Moajok de snelste op de 200 meter. Op de 5000 meter kwam Niels Laros als eerste over de finish. Het weer. Vannacht koelt het in het noorden tot een graad of 10 af. In het zuiden blijft het zo'n 17 graden. Vanaf de ochtend zonnig en dan wordt het langzaamaan behoorlijk warm.